Ja, dames en heren van het koor, allemaal even opgelet. We beginnen met een nieuw lied. Meneer De Bruin heeft een solo, die begint op mijn teken. Attentie, meneer De Bruin. Ja. Meneer Van Ravenstein, doet u even mee? Ja. Juffrouw Hanepijn, Komt u erbij? mevrouw Osse was. Ja. Gelijk leven. spreken. ป๊อปอา